Mark Visser met het NOS Journaal. ZZP ZZP Nederland, de organisatie die de belangen behartigt van eenmansbedrijven. ZZP Nederland reageert hiermee op het voorstel van minister Bussemaker... om meer mbo'ers stage te laten lopen bij ZZP'ers. ZZP Nederland verwelkomt het voorstel, maar vindt dat er wel een subsidie tegenover moet staan, omdat het begeleiden van leerlingen en de bijbehorende papierwinkel veel tijd kosten. Reguliere bedrijven krijgen al een tegemoetkoming voor het begeleiden van stagiairs. De meeste vluchtelingen die verblijven in vluchtelingenkampen... die eh, weten niet of ze maandag kunnen worden teruggestuurd naar Turkije. In het kamp op Lesbos worden volgens Artsen zonder Grenzen nog geen voorbereidingen getroffen. De hulporganisatie vreest voor ongeregeldheden omdat de spanning stijgt. Op het eiland Chios ging het gisteren al mis. Daar gingen Afghaanse mannen Syrische gezinnen te lijf met stokken en stenen. Vluchtelingen die geen recht hebben op asiel worden vanaf maandag teruggestuurd naar Turkije. Maandag neemt Europa ook de eerste vluchtelingen over uit Turkse kampen. Het gaat om tientallen mensen, vooral gezinnen met kinderen. In Delft zijn gisteren de klokken van de Vredeskerk op hol geslagen. Volgens Omroep West lieten de klokken sinds half elf gisteravond om de minuut van zich horen. Omdat de beheerder van de Vredeskerk onbereikbaar was, kwam de politie zelf in actie. Hoofdschakelaar van de stroomvoorziening werd uitgezet. Om kwart over één van nacht was het weer stil. Het weer. Wolkenvelden maken steeds meer plaats voor zon. Vanmiddag drijft er wel nog wat hoge bewolking over. En het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Vanavond en vannacht kan er een enkele bui vallen. Morgen zijn er meer wolken dan vandaag. Maar het wordt dan met maximaal 20 graden wel iets warmer. Dit was het NOS Show.